Jurjen met het NOS Journaal. Gemeenten die zijn gestopt met het opvangen van zogenoemde derde landers... hebben dit rechtmatig en juist gedaan. Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg. Derde landers zijn mensen die in Oekraïne woonden toen de oorlog uitbrak... en wegvluchten, maar niet uit Oekraïne komen. Hun recht op opvang in Nederland verviel deze week. Dinsdag oordeelde de Raad van State dat zes derde landers hun recht op opvang behouden in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Maar volgens Van der Burg heeft die uitspraak geen gevolgen voor andere derde landers. De cao-lonen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 6,8% hoger dan een jaar geleden, heeft het CBS berekend. Dat is iets minder dan de loonstijging in het laatste kwartaal van vorig jaar... die met 6,9 de hoogste stijging was in 40 jaar. De lonen stegen het hardst bij woningcorporaties, 12,4 procent. Dat is een inhaalslag van een jaar eerder toen de lonen daar nauwelijks stegen. Ook leraren en horecamedewerkers gingen er gemiddeld meer dan 10 procent op vooruit. De lonen in de zorg stegen met ruim 7 procent. Een nieuwe wet tegen haatzaaien heeft in Schotland binnen een paar dagen al ruim 3000 meldingen bij de politie opgeleverd. De wet maakt van het beledigen van mensen op basis van leeftijd, religie, handicap of seksuele voorkeur een misdrijf. Net als het beledigen of bedreigen van trans- en intersexe personen. Het OM hoeft niet te bewijzen dat zo'n daad opzettelijk was. Aantonen dat het als beledigend of hatelijk wordt ervaren is voldoende. Een Schotse staatssecretaris zegt dat er onder de 3000 klachten veel valse meldingen zijn. Zoals over uitspraken van een politicus uit 2020, toen de wet nog helemaal niet gold. Het weer. Nu even droog, maar in de loop van de nacht vanuit het zuiden weer regen. Ook morgen een natte dag met in de middag kans op hagel en onweer.